Michel Koenen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt maandag bijeen voor een spoedvergadering. Die is aangevraagd door Oekraïne na de inzet van een hypersonische raket door Rusland gisteren. Oekraïne wilde bij de leden van de Veiligheidsraad op aandringen... om een einde te eisen aan de Russische agressie. President Zelensky vroeg eerder vandaag al om een duidelijke reactie van internationale leiders. Rusland voerde gisteren weer grootschalige aanvallen uit op Oekraïne. Onder meer kritische infrastructuur werd geraakt... Een die hypersonische raket kwam neer in Lviv, vlakbij de Poolse grens. In een huis in Vlissingen heeft de politie 25.000 liter aan harddrugs gevonden. Agenten kwamen de drugs op het spoor na een autocontrole in Goes. De bestuurder was onder de invloed van cannabis. Hij werd opgepakt, net als de vrouw die naast hem zat. De twee waren onderweg naar het huis in Vlissingen. De bewoner van het huis is ook opgepakt. In Amuiden is vanmiddag een bultrug gespot die richting het zuiden zwom. Tijdens kerst werd er voor de kust van Egmond aan Zee ook al een bultrug gezien. Volgens SOS Dolfijn worden de walvissen de laatste tijd steeds vaker voor de Nederlandse kust gespot. In de eredivisie heeft AZ met 1-0 gewonnen van Volendam. Het was voor de ploeg uit Alkmaar de eerste overwinning sinds begin november. Lang was het onduidelijk of de wedstrijd door zou gaan vanwege het winterse weer. Maar vanmiddag maakte de KNVB bekend dat alle wedstrijden gewoon doorgaan vanavond. En Nigeria heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup, het voetbalkampioenschap van Afrika. Algerije werd met 2-0 verslagen. woensdag speelt Nigeria de halve finale tegen gastland Marokko. de andere halve finale gaat tussen Senegal en de winnaar van het duel tussen Egypte en Ivoorkust. Dat duel begint rond deze tijd. Het weer nog, het vries licht, maar door de stevige wind voelt het nog veel kouder aan.